1 uur. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Morgen overlegt de Europese Centrale Bank opnieuw over de situatie bij de Griekse banken, melden bronnen aan de NOS. Mogelijk wordt er nog meer geld gereserveerd om de banken van voldoende contanten te voorzien. Het is onzeker of de banken in Griekenland maandag wel open gaan. De Grieken hebben de afgelopen dagen massaal hun geld van de bank gehaald. Volgens bronnen van Reuters is tussen maandag en woensdag 2 miljard euro opgenomen. Gisteren was er een overleg tussen de eurogroep en Griekenland, maar dat mislukte. Maandag is er een extra eurotop. De Deense regering is haar meerderheid kwijtgeraakt. Winnaar van de parlementsverkiezingen in Denemarken is de centrumrechtse oppositie onder leiding van Luca Rasmussen. Dat blok komt uit op 91 van de 179 zetels, blijkt nu bijna alle stemmen zijn geteld. De centrumlinkse coalitie van premier Torning Schmidt blijft steken op 85 zetels. Exit polls lieten nog een nek-aan-nek -nek race zien, maar die polls bleken niet betrouwbaar. De Amerikaanse president Obama zegt mee te leven met de nabestaanden van de negen slachtoffers van de moordpartij in Charleston. De negen werden door een blanke man van 21 doodgeschoten tijdens een kerkdienst in Charleston. De dader is aan het eind van de middag na een klopjacht opgepakt. Het is vrijwel zeker dat hij racistische motieven had en dat hij de kerkgangers heeft doodgeschoten vanwege hun huidskleur. Automobilisten die in een oude diesel rijden zonder roetfilter uit de fabriek gaan fors meer wegenbelasting betalen. Ook veel moeten rekening houden met hogere belastingen. Staatssecretaris Wiebes van Financiën wil voor deze categorieën een hoog tarief invoeren van 22 procent. Het lage tarief van 4 procent is voor auto's die geen schadelijke stoffen uitstoten. Volledig elektrische auto's worden vrijgesteld van de motorrijtuigenbelasting. Het weer, het koelt vannacht af naar 12 tot 9 graden. Op de meeste plaatsen is het droog, maar in de loop van de nacht neemt de kans op regen toe.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 Send your body to flight. Everybody got a target tonight. Everybody come along for the ride. All you studs and your duds and your ladies is fly. Grip the moment like you're gripping the earth. Feel the weight and you're feeling the girth. Now you get it, now you're feeling your worth. Fitness how you used to make when everything used to hurt. It goes. Oh. only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you go. You gotta make it on time. Brightest star gonna be the guide. Gotta get you to the other side, to where the butterflies and where the peace resides. But first, five minutes for the 15 of fame. Five seconds for you saying my name. I'm deadly sharp shooting the game. Gonna hit you in the soul, executioner's aim. Get together and we building a fire. Clear smoke and it's taking us higher. higher. Hands up, everyone is one. If you see yourself making it, you see in the sun. Metropolis on the edge of control. They take our money, but they won't take our soul. Fuck that, ain't gonna do it no more. Won't do what we told. to make you. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you go. Can't think, can't sleep, can't breathe Can't sleep, can't breathe. Uh, everybody jumping out of their mind. Uh. Everybody going out of their skins. Uh. Everybody jumping out of their mind. Uh. Everybody going out of their skins.